uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de periode april tot en met juni van dit jaar... is de uitstoot van broeikasgassen met 9% afgenomen... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... komt dat door de daling van het aardgasverbruik... maar ook door het zachte voorjaar. In de eerste drie maanden van dit jaar was de uitstoot ook al een stuk lager. In de Amerikaanse staat West Virginia is een wet aangenomen die abortus vrijwel onmogelijk maakt. Er gelden wel uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting of incest... en voor gevallen waarin zwangerschap een medisch risico voor de moeder vormt. Sinds een uitspraak van het Hoge Rechtshof in juni... kunnen staten weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. West Virginia is na Indiana de tweede staat die een strenge anti-abortuswet aanneemt. In beide staten hebben de Republikeinen de macht. Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut... en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers spreken van een zorgwekkende trendbreuk. Het aantal meisjes uit groep 8 dat kampt met emotionele problemen... is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Bij meisjes in het voortgezet onderwijs steeg het percentage van bijna 30 naar ruim 40 procent. Kenneth Starr is overleden, de speciale aanklager... die een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure... tegen de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. Zijn familie laat weten dat hij is gestorven door complicaties tijdens een operatie. Starr begon in 1994 een onderzoek naar vastgoedinvesteringen van de Clintons... maar vier jaar later kreeg de zaak een extra dimensie... toen bleek dat de president een seksuele relatie had gehad... met stagiaire Monica Lewinsky. 1998 schreef de aanklager het rapport dat uiteindelijk leidde tot de impeachment van Clinton. Kenneth Starr is 76 geworden. Het weer in het zuiden midden van het land eerst regen.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 Alleen op de A10 heb je nog wel 10 minuten vertraging tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart. En op de N522 Belmermeer richting Amstelveen. Bij Amstelveen is de vertraging iets meer dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 Listen to the children of the sky. to find a deeper love The kind that only comes from high above If you ever meet your inner child Don't cry, no, no, no Tell them everything is gonna be bruisende badplaats.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 In de periode april tot en met juni is de uitstoot van broeikasgassen met 9% afgenomen... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS komt dat door verminderd gasverbruik en het zachte voorjaar. En het aantal meisjes uit groep 8 dat kampt met emotionele problemen... is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Bij meisjes in het voortgezet onderwijs tegen het percentage van bijna 30 naar ruim 40 procent... blijkt uit onderzoek. Het weer. In het zuiden midden van het land eerst regen. Later blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt soms de zon.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 All the man, them a say them impress. Niceness, no when the girl, them a wear. All the man, them a say you gone clear. Sweetness, no the girl, them a dress. All the man, them a say them impress. Niceness, no when the girl, them a wear. All the girl, put your body down in here. Et Mais avant, il y avait Nathalie. Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour qu'il n'y You think only you can have fun, think again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friends. Damn, that's for 20 something. First time I'm feeling. This summer I belong to me. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste.